Dat zeggen Israëlische militairen in anonieme verklaringen die zijn gepubliceerd door Breaking the Silence... Bij die organisatie kunnen militairen met gewetensbezwaren hun verhaal kwijt. De militairen zeggen onder meer dat ze opdracht, opdracht kregen om Palestijnse burgers als menselijk schild te gebruiken... en dat ze de instructie kregen om bij twijfel te schieten. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar tegen 98 militairen aangifte gedaan wegens het gebruik van drugs. En in 2007 waren er 125 aangiftes. De betrokken militairen zijn op staande voet ontslagen. Maandag gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkte bij Defensie. Commandanten mogen bij verdachte militairen een urinetest afnemen... en Defensie denkt er nu over om in de toekomst al het personeel steekproefsgewijs op drugsgebruik te controleren. Negen regionale kranten verschijnen vandaag als noodeditie. Door een computerstoring in het redactiesysteem verdween gisteravond alle kopij voor de regiokaterne. Redacteuren hebben een aantal artikelen opnieuw geschreven en daarna zijn in allerijl noodedities gedrukt... De storing treft onder meer de Gelderlander, de Stentor en BN De Stem. De werkloosheid onder laag opgeleide schoolverlaters neemt de komende tijd fors toe. Zij merken de gevolgen van de economische crisis het hardst, blijkt het onderzoek. Het gaat vooral om scholieren die de lagere leerniveaus van het mbo en het vmbo hebben gevolgd. Op lange termijn vallen de gevolgen voor deze schoolverlaters mee. Ze zijn niet voorgoed verloren voor de arbeidsmarkt. De afgezette president van Honduras, Zelaya, heeft de bevolking van zijn land opgeroepen in opstand te komen tegen de nieuwe machthebbers. Zelaya werd een paar weken geleden door militairen opgepakt en het land uitgezet.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 zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.